Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat het Huis van Afgevaardigden vandaag stemt over zijn zorgwet. Gisteren werd de stemming uitgesteld vanwege oneenigheid binnen de Republikeinse Partij. Trump voert de druk nu op door te zeggen dat hij bij een afwijzing niet met een nieuw voorstel komt. Dat betekent dan dat Obamacare blijft bestaan. Het zorgstelsel van Trump moet een besparing van 150 miljard dollar opleveren. KWF Kankerbestrijding heeft aangifte gedaan tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland, schrijft het AD. De gezondheidsorganisatie beschuldigt de fabrikanten van zware mishandeling en valsheid in geschriften, onder meer met de Schumel-sigaret. Door gaatjes in de huls lijkt die bij metingen minder teer en nicotine te bevatten. Voor de kust van Libië zijn mogelijk 250 migranten omgekomen. Ze zaten op twee boten die zijn omgeslagen. Er zijn zeker vijf lichamen uit het water gehaald en gevreesd wordt dat er geen overlevenden zijn. Op elk van de boten zou plaats zijn geweest voor zo'n 100 mensen, maar mensensmokkelaars zetten vaak veel meer mensen op een boot. Het dodental van de aanslag in Londen van woensdag is opgelopen tot vier, plus de dader. Een man van 75 is gisteravond aan zijn verwondingen overleden. De andere drie slachtoffers zijn een politieagent, een Britse vrouw en een Amerikaanse man. Nog 29 gewonden liggen in het ziekenhuis. Een aantal van hen is daar slecht aan toe. In Wit-Rusland zijn de afgelopen dagen 26 activisten opgepakt. Volgens de veiligheidsdienst KGB zijn bij hen thuis wapens gevonden. Het is de laatste tijd onrustig in Wit-Rusland. Duizenden mensen zijn de straat op gegaan om te protesteren tegen president Lukashenko, die al 23 jaar aan de macht is. Het waren de grootste straatprotesten in jaren. Ook komend weekend staan er demonstraties gepland. Het weer, het wordt opnieuw een vrij zonnige dag. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken ontstaan. Maar het blijft droog en het wordt 12 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.